uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie wil dat voor meer militairen een vaccinatieplicht gaat gelden. Nu geldt de verplichting alleen voor militairen die worden uitgezonden. Dat zou moeten worden uitgebreid naar personeel dat zich voorbereidt op een missie... of op korte termijn kan worden uitgezonden, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de Telegraaf. Defensie benadrukt dat er geen algemene vaccinatieplicht voor militairen komt. Maar volgens de militaire vakbond AFMP komt het daar in de praktijk wel bijna op neer. De bond is tegen een verplichte coronaprik voor alle militairen. De Nederlandse ziekenhuizen moeten op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen... om ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukcorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de zorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3. Die staat beter bekend als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er 2535 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 505 op de intensive care. Drie witte mannen zijn in de Amerikaanse staat Georgia veroordeeld voor de moord op een zwarte jogger. Ze hadden Ahmad Aubrey van 25 vorig jaar februari achtervolgd met auto's en van dichtbij doodgeschoten. Pas nadat twee maanden later beelden van de moord op internet waren gezet, werden de mannen vervolgd. De drie moordenaars zijn een vader, een zoon en een buurman. Ze dachten dat Aubrey een inbreker was en wilden hem arresteren. Een jury oordeelde dat ze schuldig zijn.